Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer zijn premier Rutte en SP-leider Roemer met elkaar in botsing gekomen over de zorg. Roemer zei dat het kabinet beetje bij beetje de toegang tot de zorg uitkleedt en dat steeds meer mensen niet de zorg kunnen krijgen die ze verdienen. Rutte zei erop dat de zorgkosten steeds meer stijgen en dat de SP daar eigenlijk niks aan doet. Roemer reageerde daar kwaad op en zei dat de SP wel degelijk voorstellen doet om de kosten te beperken. Rutte zei toen wel klaar te zijn met Roemer, omdat hij hem niet liet uitpraten. Daarna ging de discussie alsnog verder. In Griekenland ligt het openbaar vervoer plat uit protest tegen de bezuinigingen. Ook de luchtverkeersleiders hebben hun werk neergelegd. Duizenden toeristen zijn op de luchthaven gestrand. De staking is een reactie op extra bezuinigingen waarmee de regering een nieuwe noodlening van 8 miljard euro wil veiligstellen. Pensioenen worden verder gekort, belastingen gaan weer omhoog en er moeten meer ambtenaren verdwijnen. Volgens een grote werkgeversorganisatie probeert de regering een koe te melken die niet gevoed is. Er komt maar geen eind aan de negatieve stemming op de beurzen wereldwijd. Zo staat de Amsterdamse beurs zo'n 4% in de min. En ook de andere Europese beurzen noteren zulke verliezen. De malaise heeft te maken met de sombere uitlatingen van de Amerikaanse centrale bank over de Amerikaanse economie. Er is nog steeds veel onzekerheid over een oplossing voor de financiële crisis in Griekenland. In Frankrijk heeft een rechter voor het eerst boetes opgelegd voor het overtreden van het boerkaverbod. Een vrouw moet 120 euro betalen omdat ze op de openbare weg een sluier droeg die haar gezicht vrijwel geheel bedekte. Volgens haar advocaat veroordeelt de wet de vrouw tot een levenslang huisarrest omdat ze niet gesluierd de straat op mag. Frankrijk heeft in april als eerste EU-land een boerkaverbod ingevoerd. Het weer bewolkt en af en toe zon bij een temperatuur van een graad of 17. Morgen en in het weekend meer zon en iets hogere temperaturen. Dit was het hoor. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad staan de langste files op de A1 richting Amsterdam tussen Eemnes en Laren. 4 kilometer na een ongeluk. Twee rijstroken zijn er dicht. Op de A4 Amsterdam-Den Haag voor Zoeterwoude 4 kilometer. A10 de Ring West richting Zaandam voor de Koentunnel 5 op de A12 Utrecht-Den Haag tussen knooppunten Gouwen en Zevenhuizen 3 kilometer. Na een ongeluk is er één rijstrook dicht. Bij Rotterdam op de A16 vanuit Breda, zowel file op de hoofd- als op de parallelbaan, 5 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd op de parallelbaan, de rijstrook is dicht. Vanuit Rotterdam naar Breda op de A16, tussen knooppunt de Brechtseplein en de Van Brienenoordbrug, 7 kilometer. A20 Hoek van Holland Gouda bij Rotterdam Centrum 5 kilometer. Twee rijstroken dicht zijn er na een ongeluk.